5 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de aanslag op een hotelcomplex in de Keniaanse hoofdstad Nairobi... worden nog zeker 50 mensen vermist, dat meldt het Keniaanse Rode Kruis. Bij de aanslag zijn zeker 14 doden gevallen. Een zelfmoordterrorist blies zich gisteren op in het complex... waarop terroristen zich al schietend een weg naar binnen vochten. Daar verschansten ze zich. Pas vanochtend waren alle aanvallers gedood, zegt president Kenyatta. Een terreurbeweging Al-Shabaab heeft de aanslag opgehuist. De inspectie Gezondheid en Jeugdzorg heeft een orthopedisch chirurg uit Oosterbeek excuses aangeboden. De man, Piet van Loon, raakte in 2008 in conflict met collega's in het Arnhemse ziekenhuis Rijnstaten. Bij een onderzoek naar zijn functioneren maakte de inspectie fout na fout. Nadat de chirurg was vertrokken bij het ziekenhuis kwam hij nergens meer aan het werk. De inspectie geeft nu toe dat er geen gedegen onderzoek is gedaan. Na aanleiding van de zaak zijn er strikte regels opgesteld... over het handelen van meldingen en onderzoeken. De Britse premier May is de controle kwijt en had al moeten opstappen. Dat zei Labour-leider Corbyn aan het begin van het debat in het Lagerhuis vanmiddag. Daar wordt nog altijd gepraat over het door hem ingediende motie van wantrouwen tegen de regering van May. En Corbyn noemde haar kabinet een zombie-regering. En vanavond om 8 uur Nederlandse tijd wordt gestemd over de motie van wantrouwen. En spelers van het Chinese voetbalelftal met tatoeages... moeten van de regering verplicht met lange mouwen spelen tijdens de Azië Cup. De tattoos zouden geen goed voorbeeld zijn voor de jeugd. De Azië Cup die wordt gespeeld in de Verenigde Arabische Emiraten... waar de temperatuur nu regelmatig boven de 30 graden is. En de lange mouwen bij sommige Chinese spelers zien er dan ook niet erg praktisch uit. Het weer, is bewolkt en vanavond regent het enige tijd. Het is dan zo'n 6 graden en er waait een matige tot harde zuidwestenwind. Morgen zijn er perioden met zon, maar ook een aantal buien. Er is dan kans op hagel, natte sneeuw of onweer. Het wordt morgen een graad of 5. De stevige wind die blijft. Op de Wadden kan het zelfs hard gaan waaien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen knopen De Hoek en Nieuw-Vennep, 10 minuten vertraging. A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen knopen Raasdorp... en de aansluiting met De Ring, een kwartier. A7 Zaandam richting Hoorn tussen Zaandam en Purmerend, 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Den Helder tussen Akersloot en Heilo, 10 minuten. En 207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn tussen Albenes en Rijntaterwoude, 10 minuten.